9 uur. Waterwalgemoed met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat de Britten eerst duidelijk moeten maken wat ze willen... voordat er gepraat kan worden over uitstel van de brexit. Het Britse parlement heeft vanavond met een ruime meerderheid... voor een uitstel gestemd. Voor hoe lang is nog onduidelijk. Wat heeft het voor zin om nog maanden door te blijven jengelen met elkaar... was de eerste reactie van Rutte. De Europese Commissie zegt dat het aan de Europese regeringsleiders is... of ze akkoord gaan met een brexit-uitstel. Elk van de 27 EU-landen moet daarvoor afzonderlijk toestemming geven. Volgens het Israëlische leger zijn er vanuit Gaza twee raketten afgevuurd op Tel Aviv. Getuigen zeggen dat ze explosies hebben gehoord. Israëlische media melden dat er geen gewonden zijn gevallen. Ook zou er geen schade zijn aan gebouwen. Het gebeurt niet vaak dat Tel Aviv wordt aangevallen met raketten. De laatste keer was tijdens de Gaza-oorlog in 2014. Een Slovaakse zakenman die al sinds vorig jaar vastzit voor fraude... wordt nu ook verdacht van het geven van de opdracht... voor de moord op de journalist Jan Kuciak. Kuciak schreef veel over dubieuze praktijken van de vastgoedhandelaar. De journalist en zijn vriendin werden vorig jaar februari doodgeschoten in hun huis. Na de moord waren er veel straatprotesten tegen corruptie en de Slovaakse premier Fico moest aftreden. De zakenman zou 80.000 euro hebben betaald voor de moord op Kusiak. Ondanks de vele regen van de laatste dagen is het grondwater nog niet overal op peil. Volgens de waterschappen in Drenthe en Gelderland is er vooral in de hoger gelegen zandgronden nog een tekort. Het grondwaterpeil stond heel laag door de extreem droge zomer van vorig jaar. Daardoor kwamen vooral boeren in de problemen. Het weer voor nu. De wind neemt de komende uren verder af en de buien verdwijnen. Maar vannacht en morgenochtend gaat het weer bijna overal regenen.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 Rino heeft eh, twee weken terug in de Sinetol hun EP gepresenteerd. Komen ook uit Haarlem, jazeker. zeker. Eh, het is made in Haarlem zoveel mogelijk vandaag. Ehm, dit, Looking for Something, was de eerste track van de EP die ze hebben uitgebracht twee weken terug. En Reno komt ook naar deze studio. En eh, wel over twee weken, dan zijn ze hier. Dus dan eh, gaan ze ook eh, een aantal nummers spelen. Straks is het weer de beurt aan Van Rooster. ik draai nog twee nummers, dus ze hebben nog eventjes.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 Het is eigenlijk een beetje een hoog Dolly te Pierik gehalte wat, wat dat gaat. Dit komt bij haar vandaan. En die zegt, joh, dit moet je eens een keer bij de studio nemen. Nou, dat, dat zullen we doen. Straks komt er weer eentje voorbij uit Zandvoort, notabene. Het is zelfs een echte, ja, een echte complete Zandvoortse productie. Bas Romein en Molina met Wondering. die eh, komen straks langs. Tenminste, het, uh, het eh, geluidsmateriaal dan. Want Bas zelf zal waarschijnlijk in mei gaan komen. Dus dat, dat zit er wel in de lijn de verwachting. A Little Big Secret. Wie heeft de documentaire gezien van... Leaving Neverland, kom op, vingers. Ja, ja, ja, kijk, kijk, kijk. Er zijn dus twee mensen van eh, de Van Rooster Band die dat eh, gezien hebben. Sluit een beetje aan op eh, wat Lizzie V heeft gebracht, Little Big Secret. Want het is uiteindelijk zo dat ehm, op een gegeven moment de geheimen hier zo ver in de weg gaan zitten... dat je dan op een gegeven moment geen kant meer op gaat. En dat was wel heel duidelijk het verhaal in Leaving Neverland. Dus dat eh, zeg ik er dan maar even bij. Goed, leuk bruggetje. Maar nu gaan we toch echt weer een beetje rock and roll <laughs> gaan we doen. Eh, echt originele rock and roll. Eh, het woord is aan Pim. Welke twee nummers laten we horen? Still on You and Walk for Mile. Alright. Een beetje een rustig balladblokje. waiting for the time to come, hesitating. September I'll take it. The times won't change. And what I said will remain the same. Still loving you every day. And once again, I guess that time will tell spend my days hesitating. ja. Voor het eh, geval dat de mensen eh, willen weten, zenden wij dit uit? Jawel, op YouTube. En dan gewoon even naar alternatieve FM. Dan kan je het eh, vinden. Ik zal het zo direct nog wel even op Facebook pleuren. Dan komt het allemaal wel goed. terwijl Pim nog even een slokje neemt. Want ja, de stem moet een beetje goed op gang blijven. Dus er komt nu het tweede nummer van dit blokje van twee... Dus we gaan gewoon vrolijk verder. One, two, three, four. Maybe, maybe I can find a way to run this river dry. Get me home, maybe, maybe I can find a way to run this river dry. Came across a small hotel. I got me a room. Bought a bottle of their finest to consume. The cars went by with their white light flashing bright. The nightman looked at me and said. En dan hebben we ook een, een kijker op YouTube. Ja, niet uit Zandvoort, maar wel ergens erbuiten. Dus dat, eh, <laughs> dat vind ik altijd wel leuk. Die camera wordt meteen naar mijn gezicht ook weer gezwenkt. Ja, daar ben ik altijd zo heel erg blij mee. Maar goed, ehm, we gaan uh, zo dadelijk natuurlijk nog eh, meer van Van Rooster horen. Maar eerst hebben we natuurlijk ook gewoon onze eigen muziek. Zo, zo, zo, yo, zo. Nou, zullen we dat maar even niet doen? <laughs> ik geloof dat, ik, dat er iets... Eh, something deadly wrong gaat hier. Eh. dat is de livestream van vorige week. Dat is de grote Freddy van Tellingen Show. Ja, die hebben we dus achter eh, de rug. Ehm, ik, ga eerst even dit laten horen. Dit uh, nijverwerkje van Fabiana Dammers. En dat nummer dat heet Today. Dadelijk natuurlijk nog meer van Van Rooster horen. Maar eerst hebben we natuurlijk... choose to myself, and I really don't care. No, I really don't care. Should you care? really Stars light up so perfectly in that blue November sky. feel like there's a story to be told. Keep coming back for more. I love those secrets night can hold. I get up and lock the door. Cause you can't argue with a heavy heart. Get down to the core. Until I'm right back at the start. never know what's right. When I don't sky. Never cease to wonder why I just can't find the time to say what's in my heart and soul and try to make it right. I never cease is eh, die nagel vast in het eh, lijstje staat... Eh, om gespeeld te worden bij Alternative FM... is dit van TB Flores wel Blue November Sky... hoewel het niet eens november meer is. Um, ik, ik, ja, ik moet zeggen, er zit gewoon één iemand zwaar te kijken... en diegene is ook nog jarig zondag. Dus dat <laughs> gaat nog heel erg leuk worden. voor, voor deze persoon ergens in het oosten des lands heb ik speciaal nu Van Rooster geregeld. Dus die gaan ook twee nummers spelen. Dus la jongens, laat maar even horen welke twee nummers eh, gaan het worden, Pim. Crazy Love and Trail. Ja, ja. Here we All right. <laughs> Gatlinburg in the scorching heat. Passing charges and Camaros, never get a chance to meet. Remember, Jesus loves you. AC's blowing hard. Get a drink at the old Soul Man. Ik denk dat een muziekhandelaar ergens in IJsselstein, Kees van Leo, die heeft een crazy love. En die gaat, eh, ja, die dame, waar hij dus de crazy love van is, hè, die eh, gaat de verjaardag vieren op 17 maart. Ik kom er haast niet meer uit. <laughs> ik kom er haast niet meer uit. Eh, ja, goed. Ik moet opletten dat ik eh, <laughs> ook niet te veel zeg. Om privacygevoelige Dus zal ik dat een beetje achterwege laten. Maar goed. de laatste voor vanavond van Van Rooster. Die gaan we nu horen. welke is dat, Piem? Hoi. Eh, van de rook die eraf uh, spatte werkelijk van, uh, van de optreden van Van, van Rooster. Straks nou, gaan we nog even proberen om de boel af te sluiten.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 We zijn hier dus ook eh, gewoon eh, zeer lokaal bezig met uh, muziek hier door te laten dringen. Daarvoor horen we nog een hele mooie van Sofia Dracht. dit is de volgende single van onze vrienden van Alaska. En dat nummer dat heet Game Over. for Peace. Dat is het album wat eh, deze mannen hebben gemaakt. Eh, het is, zit er weer op, deze Alternative FM. En het is eh, weer geweest. Ehm, volgende week zit Tobias Bader hier. En dan gaan we gewoon weer vrolijk verder met live muziek maken. Straks hebben wij Vader Veugen met nog een aflevering van Vol Radio. Want dat, eh, dat staat nog geprogrammeerd tussen 10 en 12. En dan heb ik er nog één. Eh, dit is nog een overblijfsel van de grote Freddy van Tellingen show.